Goedenavond op deze woensdagavond, 1 augustus alweer. Mijn naam is Jasper, ik ben weer met Radio Martalen weer een uur op de radio. En ik mag je vergassen op tal van leuke Nederlandse bandjes. Eh, en zojuist hoorde je natuurlijk Son of a Gun van Doody Undo. Een heerlijke binnenkomer met dit mooie weer. 23 graden, zei de klok die uh, in de Wieboudstraat mij tegemoet straalde toen ik eh, hier naartoe fietste. En wat ga ik dan meer voor je draaien vanavond, behalve dan Doody Undo? Ik heb nog wat plaatjes van de nieuwe Spinvis, daar ga ik nog wat van draaien. Natuurlijk Appie Kim en Room 11 past goed bij het weer. Nieuwe Faf, Duvel Duvel, de nieuwe Dan Giesin. en natuurlijk ook Check One Two. Maar niet voordat we de mortale hit van de week hebben gedraaid. De mortale was natuurlijk Park met eh, Good Year for the Robots. En dat nummer is alweer acht maanden oud, kan je het geloven. Begin het jaar kwam het uit van hun eh, ongetitelde derde album. Maar dit was een remix van Koanix En als je Koanix niet kent, ik ken hem ook niet, moet bekennen. Het is een 23-jarige eh, Rotterdammer. Op zijn MySpace kun je nog wat meer dingen van hem vinden. Dat is myspace.com slash met een X project. En ehm, als je zelf aan de slag wil met het oeuvre van Kooppark, spoed je dan naar hun website. Want daar kan je alle tools vinden waarmee je je uh, Kooppark onder handen kunt nemen. Oké, wat anders. Ik uh, kreeg vandaag een, eh, een eh, tijdschrift, het nieuwe tijdschrift voor wereldmuziek in handen. Sounds from Beyond was dan een wat erbij zat met tal van interessante wereldmuziek. En wat wel het toeval dat Lobby Traoré en Joep Pelt daar ook op staan. Nou heb ik Joep Pelt twee weken geleden geïnterviewd en dit weekend heb ik daar een, een alleraardig stukje over geschreven. Waarna ik gisteren, eh, om dat te vieren, samen met Joep zelf eh, naar Café Savo in de Vijzelstraat ben geweest om een en ander met een biertje eh, te, op te proosten. En ik ga dat even draaien. Lobby Traoré met Joep Pelt. En ik zal het ongetwijfeld wat fout, fout uitspreken, maar ik ga het gewoon proberen. Het nummer heet Ala Ye Masaye. de nuna Mami tutondon mati l'abandonné Kahine anga sanga batolula Mami tutondon mati l'abandonné Kahine ya de nuna Mami tutondon mati l'abandonné Dunya musulu labangotewa labangotewa mabi cucondo mati labandonde folilalu labanjoro mabi cucondo mati labandonde alako anga hine nyokona mabi cucondo mati labandonde alahi wahidu masai alayide aládọ́lẹ̀. Màmí ìjùjọ náà máa ti lábàdọ́lẹ̀. Jọ̀mí ìjùjọ náà jọ ti lábàdọ́lẹ̀. Màmí ìjùjọ náà máa ti lábàdọ́lẹ̀. Jọ̀mí ìjùjọ náà jọ ti lábàdọ́lẹ̀. Màmí ìjùjọ en Lobby Traoré. Met deze geluid op de achtergrond waan je zo in Bamako in Mali. Het is een mooie combinatie van de Malinese Bambara Blues van Lobby Traoré... en de Amsterdamse Blues van onze eigen Joep Pelt. Je hoorde het nummer Allah Ye Masaye. En van de blues gaan we gelijk weer over naar de hip-hop. Met een nieuwe track van het prachtige album van de, de Zwolse rapper Typhoon. We zijn van alle markten thuis hier bij Radio Martalen. Je hoort Typhoon met Zo Niet Mij. mijn pen doet het woord. Hoe blind kan ik zijn, of wat ik oogkleppen op? Ik ben een stotteraar, maar één met de beats. Waar woorden eindigen, begint mijn muziek. Denk mij te kennen en creëer een afstand. Tussen dat wat ik koester en afdank. Fuck mensen, ben liever Remy. Ik identificeer me meer met dieren en baby's. 20 jaar, maak verschil is gemaakt. Is het raar dat ik vaak verminder als het minder gaat? Te veel lucht in de ballon en hij gaat stuk. Ik weiger om te bezwijken onder druk. Kijk, de wolken zijn de golven van de zee. Dus ik moet zwemmen om te zorgen dat ik leef. Ik kan hier niet aan, Mijn hele leven was ik minder. Laat mij niet verdrinken in het meer. Dit is zo niet mij. Echt niet, dit is zo niet mij. Vraag je om terug te komen, dat is zo niet mij. geef mijn leven voor muziek en dat ben jij. Ik laat een traan voor degene die iets in mij gezien heeft. Denk niet dat ik alleen voor muziek leef. Wij deelden liefde, muziek is een passie. Je knikt ook begrip, maar begrijpt het vast niet. Dit is een antwoord op je vraag. Nee, jij bent veel meer waard dan een tweede plaats. Nummer 1, muziek is liefde en liefde ben jij. Zonder jou voelde ik geen muziek en zou ik niet zijn. Ik weet, men verwacht een hoop. Maar ik maak mijn fouten en hou ze in mijn achterhoofd. Schat, laat mij mijn ding doen. Hoe kan ik volwassen zijn als ik in mij nog steeds een kind voel? je zwijgt en kijkt naar buiten. Ik heb het dak boven mijn hoofd, maar of dit nou mijn thuis is? Daar waar ik me veilig voel. Alleen seks met de ware is voor mij een onheilig doel. Ik ga terug naar mijn oorsprong. Moeder natuur is waaruit ik voortkom. Vader tijd kent me niet, hoewel ik met een worstel. Bomen vertellen niets, ze zij je richt op de wortels. Dit is zo niet mij echt niet. Dit is zo niet mij. Vraag je om terug te komen, dat is zo niet mij. Er is maar één ding dat ik wil en dat ben jij. Eh, shit, en dit is zo niet mij. Neem een kijk in mijn leven, dit is zo niet mij. Ah, voel dat het kut is. Dit is een schreeuw voor een ieder die emotioneel onder druk ligt. Twee strijd, één die, één clan, fuck, één familie, één. samen is wat ik ben, één. is een levensgenieter, één, ingetogen, één, zijds heb ik scheid, maar anderzijds ben ik geloof, één, fuck, één, ik ben meerdere personen en niet één, voor ons weerhoudt me en van mezelf te doden, ik hou mijn adem in, nog tien seconden, het water omhelst mij, liefdevol en het wordt donker, voor iedereen die dacht dat hip-hop geen inhoud kon hebben, dan moet je goed eens eventjes de Nederlandse hip-hop zien van de laatste jaar in de gaten houden. En ik ben erg gecharmeerd van deze Typhoon. Eindelijk een, eh, een rapper die eh, wat te melden heeft. Ehm, en als je naar zijn plaat luistert, tussen lucht en licht zal je zien dat dit niet het enige nummer is. Je hoorde Zo Niet Mij van een Typhoon, grote prijswinnaar in de categorie eh, RB en hip-hop in 2004. Van uh, Typhoon gaan we weer door naar de gitaarliedjes van Appie Kim. We got. Kim. Met 60 Blows to Shadow. Je hoorde Appie Kim. Ik zag haar afgelopen zaterdag in een nieuwe Anita spelen samen met The Heights. Ze had een drummer meegenomen en gedurende het hele optreden bleef ze alleen in de paal voor haar staan kijken. En geen enkele keer keek ze ook maar het publiek aan. Maar wij, keken wel naar haar. Ik was een, zelfs een klein beetje verliefd op haar. Want het is een eh, verdomd leuke meisje om te zien. Ehm, voor wie ik ook eh, min of meer dezelfde gevoelens koester. Dan wel niet in, eh, <laughs> in dezelfde zin als, als voor deze schone dame. Is deze persoon. Hij staat op de parade van 3 tot 9 augustus. En ik raad je van harte aan om daar te gaan zien. Hier hoort de nieuwe single van Spinvis. Wespen op de appeltaart. Hij fluit heel vals en zwaait naar de portier. Er is behoorlijk wat bezoek vandaag. Wespen op de appeltaart, de koffie komt voorbij. Ik vind het best, ik zou niet weten wie er jarig is, hoera. Of hoe het nou toch verder moet met mij. En de dag is kort lang. S'avonds zijn er stemmen en een liedje op de gang. En ik doe precies wat de dokter zegt. Goed je groente eten en niet te laat naar bed. Niet met die pen, niet op de grond, niet elke keer, niet in de zon, niet op die toon, niet tegen mij. zijn. Het wordt een hele mooie dag vandaag. Ik weet zeker. En ik weet zeker dat ze wist dat ik naar haar keek. Ze is hier nieuw, ze is genoemd naar een prinses. Alles is zo anders nu, sinds een week en veertien uur precies. Ik weet niet wat ze van me vindt, maar ik doe mijn best. Zachtjes praten, rustig naar de les zo stil, we drinken thee. Het is al laat, ze neemt haar pil, die neemt haar veilig mee. je begint je langzaam, langzamerhand af te vragen of die man ooit nog eens wat fout zal doen. Er, zijn, er schijnen mensen te zijn die spinvis niet leuk vinden. Maar ik ken ze niet. Je kan uh, Spinvis zien 3 tot en met 9 augustus in het Martin Luther King Park. Dat is eh, vlak eh, bij begraafplaats Westgaarden. Zeg je het goed, Westgaarden? Dus, nou ja. Het is in ieder geval bij de A10, richting het Amstelpark. Uh, daar heb je het, eh, heb je het eh, Martin Luther King Park. En daar wordt elk jaar de parade gehouden. 3 tot 9 augustus Spinvis met zijn voorstelling Noga. En met een beetje geluk komt het nummer ook wel voorbij. Ehm, dan weer heel wat anders. Ik heb zijn plaat al een week of zes in huis. Het is de nieuwe plaat van Vindel. Enter the, Enters the Shadowlands. En, en, hij heeft een liedje geschreven over de schrijfster van Harry Potter boeken. En aangezien ik dat boek eh, dan vorige week heb uitgelezen, vorige week maandag, drie dagen nadat hij uitkwam, eh, en ik er bijzonder heb van heb genoten, ga ik het nummer gewoon draaien. Dus even last van eh, even kiezen, want die hele plaat van al is hartstikke goed. Maar we gaan gewoon voor J.K. Rowling. took her by the hands and walked into the cold sand. Found a picture with a smile. jouw demo naar Radio Mortale. Postbus 14870 1001 LJ in Amsterdam. Ja, doe dat. Want we, elke demo die we binnenkrijgen, die draaien we. En uh, nou moet ik zeggen dat die plaat van, van Vindel geen demo is. Maar desondanks kan het nog wel even duren voordat hij uitkomt. Want hoewel ik hem, eh, zoals gezegd, al een week of zes in bezit heb... Ehm, komt hij nog niet uit. En waarom niet? omdat Vindel nog geen platenlabel heeft. Dus ehm, heb, jij, heb jij een label en wil je die plaat graag uitbrengen? Geloof me, het is een geweldige plaat. Uh, neem even contact op met Vindel. En dat is Vindel met een F. Goed, over naar de volgende eh, band die wel een plaatlabel heeft... maar waar nog steeds geen plaat van is. De Hospital Bombers. As I approached my 16th birthday, strange mark appeared at the back of my hand. They took me to the North Castle. That's where I saw you again. They placed you on an altar, and you looked real peaceful. And outside the castle walls, high Hyrule conflict with evil. And they told me about your father. And they told me all about the tragedy how his daughter was sent to sleep for all eternity. How your brother ordered every female child born into royal household be named after you. Then they gave me a scroll. to which I clearly understood. They sent me off into the woods. seem like a terrible dream when you wake up from your slumber, princess. I'll be 17. The getting want a pocket of luck in my life. Fed up with waiting tell me what what it is that makes you look away. I'm living in your shadow, but I really don't want to live like you. And I was eating all your bullshit, and I'm spitting back at you. too close to you. I'm alright. Cause I'm living inside my own. never gonna hurt me. You never, never said I'm sorry. Regret, regret what you do to me. You said you're never gonna leave me. You said you're never gonna hurt me. You never, never said I'm sorry. hoorde zojuist Simon. En uh, hij huilde zo op het eind dat ik dacht, ik doe gewoon even vrolijk mee. Dat is Simon en dat is een, eh, een Duitse Nederlander of Nederlandse Duitser, hoe je het wilt. Hij is geboren in Solingen in Duitsland, maar woont al sinds enkele jaren in Nederland. En ehm, als je dat leuke muziek vindt, ga dan even kijken op zijn eh, site Simon.com sound.com of myspace.com slash Simon Sings. Dus Superstitious. En daarvoor hoorde je Mook, die je over twee weken kunt zien op het Lowlands Festival. Met hun nummer Bygone. En daarvoor de Hospital Bombers met een nieuw adventure. Over de Hospital Bombers gesproken. Mocht iemand weten wanneer die plaat eindelijk uitkomt. Ik had begrepen dat die al lang en breed is opgenomen en eh, bij Excelsior uit moet komen. Mocht je dat weten, stuur me even een mailtje bij jasper bestaat Want ik ben reten nieuwsgierig wanneer het ding uitkomt. Ehm, over Excelsior gesproken. Um, nou, het slaat eigenlijk al nergens op, want Check One Two zit ook niet bij Excelsior, Jasper. Die zit gewoon bij Munich. Ehm, zoals je misschien weet, heeft een aantal, geleden, eh, weken geleden hebben Check One Two de bus van Leon van uh, um, die ze hebben geleend, in puin gereden dankzij een ongelukje met een inhaalmanoeuvre. En ehm, die bus was niet te verzekeren. Daarom wordt er een, benefietavond georganiseerd om eh, Leon zijn bussen terug te krijgen. Dat is wel op 11 augustus in Bitterzoet hier in Amsterdam om 9 uur. Voor 6 euro slechts sponsor je niet alleen Leon's bus, maar kan je ook kijken naar de verrichtingen van Betty Veert. Ja, ja. Check One Two natuurlijk. Scramsy Baby, altijd sympathiek en Odilo van Koopark. Nou, Koopark hebben we net gedraaid. En Scrumpsy Baby en Betty Fit ook niet bij me. Maar check one, two natuurlijk wel. I Won't Cry. mag in puin liggen. En de, de drum had de vinger gebroken, maar ze gaan niet bij de pakken neerzitten. Je hoorde Check wat Two moet I Won't Cry. En nu weer een nieuwe track van de nieuwe Spinvis. Een nagemaakte gek. Van zijn nieuwe album Goochelaars en Geesten. mij. Maar Spinvis heeft altijd wat te, te maken met mensen die in in eh, psychiatrische instellingen zitten. Dan wel mensen die gek zijn of andere geestelijke problemen hebben. Denk maar eens na. Ik draaide net Wespen op de Appeltaart, een nummer dat hij schreef voor een psychiatrische kliniek in België. En daarin werd het een en ander. Eh, werd een, eh, werd een aantal figuren uit die kliniek, of een bedachte kliniek, Um, komen langs en ook hier een nagemaakte gek. En natuurlijk Ronnie gaat naar huis van zijn debuutplaat. Een plaat die ik vanmiddag binnenkreeg en die gloednieuw is, is de nieuwe plaat van Den Giesin. Ik ga het nummer Little Car Go voor je draaien. Little car, little car, little car go. Little car, little car, little car go. Little car, little car, little car go. Little car. Go, give it some, give it some, give it some gas. Give it some, give it some, give it some gas. Give it some, give it some, give it some gas. Give it some gas. Little car, little car, little car, go. Little car, little car, little car, go. Little car, little car, little car, go. Little car. Go, give it some, give it some, give it some gas. Give it some, give it some, give it some gas. Give it some, give it some, give it some gas. Give it some gas. U begrijpt, zo kan ik ook een plaat maken. 20 nummers lang is de nieuwe plaat van Dan Giesen. Fathead heet dat en eh, die plaat. En die eh, is zo genoemd omdat zijn jongere broertje altijd Fathead tegen hem zei. En omdat hij allemaal van die kleine leuke nummertjes heeft, gaan we er gewoon nog in draaien. Je hoort Green Bathroom. In Dan's green bathroom, there's a Tampax on the floor, left by his beloved rolled up and something more. A pile of clothes and enough dust to bake a cake. This is my green bathroom, and I think it must be a mistake. This is the product of being infamous and the product of a lie, the product of shiny shoes and a really lovely tie. This is the product of a rumor told to you by a guy, then play it back like a game whilst I look you in the eye breaking off bits that were almost whole, sharpening them up to massacre Mr. Mole. The badger's dead, and so is the bird. What goes around comes around, is what I've heard. I'll leave you with the notion of a potion made of words, of digging holes and climbing out and shooting little birds, a tonic made to panic like antelope in a herd, torn to pieces and then stitched right up. That is the meaning of these words. Mooie woorden van Dan Giesen in het nummer Green Bathroom van zijn gloednieuwe plaat. Ik heb geen idee wanneer die uitkomt. Ik eh, zal het je volgende week laten weten. Dan ga ik natuurlijk weer van draaien. Hij komt niet meer op, uit op Dead Dam. Ehm, een plaat die ook gloednieuw is en al wel in de winkel ligt, is de nieuwe Duvel Duvel. Hij is eindelijk terug, Duvel. En eh, hij is terug, maar in zijn eentje. Puur Cultuur heet zijn nieuwe plaat. En de hoes is geweldig. Dus download die shit niet, maar ga hem gewoon kopen. Ik ga het nummer Scheid is de norm voor je draaien. Wou ze dagen bief zonder einde, ik ken ze, kill Snitjes die mijn naam zomaar noemen, ik lose ze Kijk je uit wanneer ik tijd voor je maak, is het te laat papi Kijk je uit, al mijn boys is gerouw, Ik blijf te erg, Jesse we doen, maar laat je hip-hop money Labels zijn me, heel veel respect me in de west op elkaar hip hop party vrij spel. niet die whisky op die haat is. Ik blijf een echte negen, ik praat niet te veel. Rappers willen me komen testen alsof het oké is. Oké dan weer in de buurt, ik ben klaar voor beef. Super heet voor mijn hobby's, het maakt niet uit boy. De straat te maken, yeah. Ik klaar door iets met echte boys, zeg je wel tegen je boy. Ik doe mijn ding, what the fuck is een poppy? Chill een beetje, draai maar jonken geen piano. Drijf me niet, ik heb een boot niet eens kano. Hallo. Speel me niet, ik heb een prima geen piano. Drijf me niet, ik heb een boot niet eens kano je toch doen wil me niet weten, nu wil je dingen overdoen Nee, ga niet doorsteken, stop tussen die spaken Hou je bij je taken, niet te veel stennis smaken. Je rolt nu met die apen, lekker fris, das. Zit relaxed, drinken drank, lauwens kom later pas Wanneer de kat is kast, dan die muizen Trillen huizen, zapen aan het luizen Is Dion aan het buizen, soep aan het rokken Kittens aan het diggen en du verlichten Oh, laat me niet in kleinigheden treden Want ik steeds spitten en mijn vrouw die ligt beneden want rapper ken ik niet. strijd is nu de norm, maar bullshit ben ik niet, nee. Die rappers zijn aan het knoeien. Ik hoor het, snap je? Ik kom niet met rappers stoeien. Ik kom de scene overvallen met apen. En volgens mij ben ik genoodzaakt om je plannen te staken. Wie wil mijn plan van aanpak veranderen? Wie wil de hand tastelijk worden? Ik nak je. Wie wil de grappen maken of komen testen? Hier kan je niks doen, beter droom je verder back fit witte team met een cap op. Ik heb je rap door set trends met de Air Force. 1 of 2 test minder 1 0 1. Ik nat die pappies 1 voor 1. Ja, en de kennis is takkie. Breng je koep, ik heb genoeg matties. Ja, ik kom die scheid op je kop droppen. Ex is die boy en hij komt het schot lossen. Je hoorde Duvel Duvel eh, met het nummer scheidenste de norm. Eh, featuring XO, XDOT van zijn nieuwe plaat. Uh, puur cultuur. Download die shit niet. Je kan hem trouwens van zijn site afhalen. Maar als je hem koopt, dan heb je een prachtig hoest erbij. Ehm, dat was weer het uurtje Radio Mortale voor deze woensdagavond 1 augustus. Ik ben er volgende week weer. Morgen tussen 8 en 9 kan je weer afstemmen op 106.8 of 103.3. FM. En natuurlijk via de stream op onze site. We gaan eruit met de plaat van Room 11 Sad Song. Omdat het zo lekker weer is. Ik hoop dat het nog zo is als we buiten staan. Ajong HCO en tot volgende week. Does it have to be a sad song? Isn't it a shame? ones I try the hardest with never stay the same. And I just can't decide if it's good or bad. The times I hold the dearest are the times we never had. We've yet to have. Oh. Mm-hmm. we've yet to have. Oh, mm-hmm. And isn't it a sad song? It's some jazz. How perfectly we fit today with yesterday we had. luisterde naar Radio Mortale op 186 FM in de ether en 88.1 FM op de kabel. Elke werkdag tussen 8 en 9. Dit is Radio Cicada, een mix van Zuid-Europa, uitgangstipjes, actualiteiten, kunst, cultuur en lekkere muziek met een